11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De gedeelde keergarage bij Eindhoven Airport is te wijten aan een constructiefout in vloerplaten die zijn gebruikt. Daardoor zijn op de bovenste vierde verdieping scheuren ontstaan. De vierde verdieping stort er gedeeltelijk in, waarna ook de vloeren van de onderliggende verdiepingen gedeeltelijk instorten. Het is bekendgemaakt op een persconferentie van het vliegveld en de aannemer. Beiden hebben een onderzoek laten instellen en de onderzoekers komen tot dezelfde conclusie. In Frankrijk voeren vakbonden actie tegen de hervorming van de arbeidswet. Zo houden vrachtwagenchauffeurs aan de Belgische grens bij Roubaix andere vrachtwagens tegen die naar België willen rijden. Bij Marseille is een raffinaderij van oliemaatschappij totaal geblokkeerd. En op snelwegen rond Parijs dwingen chauffeurs het verkeer om langzaam te rijden. Nieuwe regels worden de komende dagen van kracht. Het wordt voor bedrijven dan makkelijker om mensen aan te nemen en te ontslaan, onder meer door verlaging van de ontslagvergoeding. Partijvoorzitter Frauke Petri wil niet in de fractie zitten van de Alternatieve Vuur Duitsland. De rechtspopulistische AFD kreeg gisteren bij de verkiezingen ruim 13% van de stemmen en haalt daarmee voor het eerst de kiesdrempel. De gematigde Petri zegt dat er een richtingenstrijd in de partij is. Ze denkt dat de AFD nog meer zetels had gehaald zonder lijsttrekker Alexander Gauland. Ruim duizend dijkwachten en militairen controleren deze week of de dijken langs de grote rivieren bestand zijn tegen extreem hoog water. En ook wordt geoefend met de gevolgen van een hoge waterstand. Het is de grootste controle sinds de hoge waterstanden van 1995. Toen moesten een kwart miljoen mensen hun huis uit en bedrijven uit omdat de rivierdijken op doorbreken stonden. Sindsdien zijn de dijken verbeterd en versterkt. Het weer, hier en daar kan er nog mist voorkomen. Die lost de komende uren op. En later is er dan vooral in het zuiden wat zon. In het noordoosten een enkele bui bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A2 Amsterdam richting Utrecht was een ongeluk tussen Vinkenveen en de Marsen nog 10 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. Vanwege politieonderzoek na een ongeluk is op de A9 Diemen richting Amstelveen. De afrit Oudekerk aan de Amstel voorlopig afgesloten.